ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De auto vol met explosieven die afgelopen week in Utrecht werd ontdekt... stond klaar voor een plofkraak, dat denkt het Amperbaar Ministerie. Direct nadat die auto was opgemerkt... besloot de politie uit voorzorg een flat van 18 verdiepingen hoog te ontruimen. Een andere flat werd ook deels ontruimd. De explosieve opruimingsdienst maakte die explosieven daarna onschadelijk. De politie pakte diezelfde nacht nog drie verdachten op. Ze worden nu verdacht van het voorbereiden van plofkraken en twee van hen zitten nog vast. Familieleden van bewoners van een verzorgingstehuis in Tilburg slaan alarm over de slechte zorg daar. Ze zeggen dat mensen drie kwartier moeten wachten voordat ze een keer naar het toilet kunnen. en worden ook niet gedoucht. Deze verslaggever van Omroep Brabant dook in het rapport dat de inspectie vorig jaar maakte. Waarin ook staat dat het, ja, dat het niet goed gaat. Er is veel kritiek, ook daar wordt er over gesproken. Dat bijvoorbeeld soms alleen maar leerlingen diensten draaien op bepaalde afdelingen. Nou, ja, dus met andere woorden, een jaar geleden waren die klachten er ook al. En volgens de mensen die wij spreken zijn ze er nu nog steeds. In een portiekflat in Vlaardingen in de buurt van Rotterdam is brand uitgebroken. De brandweer probeert op dit moment de bewoners daar weg te halen. En dat gaat lastig omdat mensen niet makkelijk weg, makkelijk weg kunnen door de rook die in het trappenhuis hangt. Dat schrijft persbureau ANP. Veel bewoners zijn het balkon opgevlucht en zitten daar nu vast. Volgens de brandweer is die brand ook nog niet onder controle. En een vuurwapen kopen hoeft tegenwoordig niet meer in een donker steegje. Want steeds vaker duiken pistolen gewoon op uit een 3D-printer. Ze zijn vaak lastig te herkennen voor de politie omdat ze op speelgoed lijken. En dat terwijl ze hartstikke dodelijk zijn en ook steeds dodelijker worden. Deze expert zegt tegen Nieuwsuur dat de stoffen die uit die 3D-printers komen ook steeds sterker worden. Wat wij zien in de technologische ontwikkeling is dat er ook kunststoffen op de markt komen die sterker zijn dan de standaard kunststoffen. En misschien zelfs al in de richting van aluminiumsterktes gaan. Hopelijk duurt dat nog wel even, maar uiteindelijk zijn er metaalprinters nu al voor industriële toepassingen. Nou, op het moment dat jij thuis metaal kunt gaan printen, hebben we een hele andere uitdaging. En de politie wil dat het verboden wordt om ontwerpen van 3D-wapens te verspreiden. Het weer dan nog, het is bewolkt met een kleine kans op zon bij een graad of 21. Dat Er trekken ook buien over, vooral in het noorden en het zuiden. Vanavond en vannacht kan er verspreid over het land ook nog een buitje vallen. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam...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 She's saying, love is like a barren place, reaching out human faith is like a journey Alleen bij ZFM. yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. listen to you anymore There's nothing to say No more games left to play What am I doing this for?